Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slachtoffers kunnen binnenkort aanspraak maken op een schadevergoeding. Het parlement heeft een wet daarvoor aangenomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld ontvoeringen kunnen financiële, medische en juridische hulp krijgen. En ook familieleden van mensen die zijn vermoord kunnen aanspraak maken op maximaal 70.000 dollar. President Calderon besloot in 2006 het leger in te zetten tegen de drugskartels in Mexico. Sindsdien zijn door drugsgerelateerd geweld zo'n 50.000 mensen omgekomen. In de hoofdstad van Mali, Bamako, zijn op verschillende plekken gevechten gemeld. Er waren schotenwisselingen tussen militairen die een maart een staatsgreep pleegden en elite-eenheden die trouw zijn gebleven aan de verdreven president Touré. Volgens het leger is de aanval afgeslagen en was de situatie snel weer onder controle. De aanvallers zouden Touré weer aan de macht hebben willen brengen. De koepleegleiders in Mali hebben de macht vorige maand overgedragen aan een interimregering, maar hun invloed is nog altijd groot. VN-chef Ban Ki-moon wil dat de internationale gemeenschap meer geld beschikbaar stelt voor de bestrijding van HIV en AIDS. De VN-chef waarschuwt dat er een financieel tekort dreigt. De doelstelling van de VN om in 2015 de stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen wordt niet gehaald als er niet meer geld beschikbaar komt. In 2015 is 22 tot 24 miljard dollar nodig, zegt Dan. In december 2010 waren er 34 miljoen mensen met HIV. Dick Advocaat keert volgend seizoen terug als trainer van PSV. Tegen Voetbal International heeft hij gezegd dat hij mondelinge afspraken heeft gemaakt met de club uit Eindhoven. En dat hij verwacht dat hij deze week op papier worden gezet. Advocaat stopt na het EK als bondscoach van Rusland. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. PSV wil de berichten nog niet bevestigen.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 Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher.